Daft Punk won de Grammy voor Record of the Year, het beste liedje op een album, met Get Lucky. De meeste Grammys waren in Los Angeles voor Macklemore en Ryan Lewis, dat waren er vier. Paul McCartney en Ringo Starr traden bij de uitreiking op en dat deden ze samen. De twee nog levende leden van de legendarische Britse band The Beatles speelden Queenie Eye een nieuw nummer van McCartney. Verkeersovertreders die een accept Giro van het Centraal Justitieel Incassobureau in de bus krijgen, kunnen daartegen voortaan digitaal in beroep. Op de site van het Openbaar Ministerie kan met het nummer van de beschikking en een DigiD beroep worden aangetekend. Via een stappenplan kan een klager beargumenteren waarom hij het niet eens is met de boete. En of het Openbaar Ministerie nu wordt bedolven onder de beroepsprocedures kan het niet inschatten. Toch denkt het het OM efficiënter te kunnen werken, met name door het verminderde papier papierwerk. De nieuwe grondwet van Tunesië is goedgekeurd door het parlement. De Tunesische grondwet geldt in de Arabische wereld als een van de progressiefste. Zo wordt de gelijkheid van mannen en vrouwen gegarandeerd. En ook is in het land een tijdelijk kabinet aangesteld dat het land moet regeren tot de verkiezingen. De politie in de Verenigde Staten heeft de identiteit bekendgemaakt van de schutter... die zaterdag twee mensen doodde in een winkelcentrum in Colombia. Darion Marcus Aguilar was 19 jaar en woonde nog bij zijn moeder in Washington. Aguilar droeg bij de aanslag een rugzak gevuld met explosieven. Het motief is volgens de politie nog steeds onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat Aguilar de man en de vrouw kende. Het weer. Zo langzamerhand wordt het droger. Vanochtend is er wat zon. Vanuit het zuidwesten nemen de buien weer toe. Soms met natte sneeuw en hagel. En het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A7 vanuit Horen naar Zaandam tussen Avenhoorn en Weidewormer in totaal 8 kilometer. En op de A8 richting Amsterdam, daar staat tussen Westzaan en Oostzaan 5. A9 ook maar Amstelveen tussen Castricum en Beverwijk 2. En op de A10 West richting Den Haag tussen het Koenplein en Westport ook 2 kilometer. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld Giesendam 2. En dat loopt compleet vast bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Er staat 11 kilometer tussen het knooppunt Vaanplein en Hoogvliet.